Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds onrustiger in het oosten van Oekraïne. Nadat de Russen onlangs na wekenlange gevechten een grote staalfabriek in Mariupol in handen kregen... schuiven ze nu een stukje op. Oekraïense militairen zeggen dat ze gisteren in het oosten van het land meer dan tien aanvallen hebben afgeslagen. De gouverneur van het gebied zegt dat er bij bombardementen op een stad al twaalf doden en meer dan 40 gewonden zijn gevallen. In Canada zijn vier mensen omgekomen bij noodweer. Door de onweersbuien en harde wind zitten er ook nog heel veel mensen zonder stroom. En een hoop huizen zijn beschadigd. Het like a friggin' war zone. That's exactly what it looks like. Two of our staff were here and taking shelter in one of the trailers. Um, and was the only thing that didn't get destroyed on property. In Ottawa, de hoofdstad, kan het nog dagen duren voordat mensen weer stroom hebben. De vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië is weer uitgebarsten. Er komen gloeiend hete lavastromen uit, er wordt as uitgespuugd... en er hangen dikke rookwolken boven de vulkaan. Zo'n uitbarsting is er wel vaker. Meestal hebben de mensen op het eiland er niet zoveel last van. En binnenkort zullen veel mensen een bezoekje moeten brengen aan de bouwmarkt. Vanaf 1 juli ben je verplicht om op elke verdieping in je huis een werkende rookmelder te hangen. het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 mensen er helemaal geen heeft. Terwijl zo'n piepend apparaatje veel problemen kan voorkomen. Dat zegt de brandweer. Vorige week hebben we hier in Rotterdam we hebben een uitslaande brand gehad in een, eh, in een woning. Dat was op de eerste etage was de brand ontstaan. En dat was een portiekflat. Dus de partiek vulde zich helemaal met rook. Daar uiteindelijk hebben we negen mensen met de autoladder naar beneden moeten halen. Die hebben echt gered via het raam. Bijna dagelijks komt dit voor. En de rookmelder maakt echt het verschil. Zo'n 1 op de 3 Nederlanders heeft trouwens wel een rookmelder hangen... maar daarbij doet de batterij het niet meer. En het weer nog. Veel zon vandaag. Er ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden.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 California. Yeah. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. to be, yeah. With some work in ten years or so, you could be just like me, yeah. Oh, please don't night en zomerhits.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 Don't say, don't know your past, don't know your future. Oh yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, oh, and back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, still together when it ends.